Vijf uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal van Defensie... hebben nog steeds weinig vertrouwen in hun hoogste leidinggevende... meldt de Telegraaf op basis van een enquête van vier militaire vakbonden. Volgens de krant is het vertrouwen in generaals, topambtenaren en de minister... nog nooit zo laag geweest. In 2013 en 2014 waren er peilingen met ongeveer dezelfde uitkomsten. In meerdere Amerikaanse steden zijn ter gelegenheid van President's Day duizenden mensen de straat op gegaan om hun ongenoegen over president Trump te uiten. In steden als New York, Chicago, Los Angeles en Salt Lake City kwamen duizenden betogers samen. Maar de opkomst was niet zo groot als op de eerste dagen na de inauguratie van Donald Trump. De nationale feestdag werd door de betogers voor de gelegenheid wel omgedoopt tot Not My President's Day. Ook in Londen werden, werd door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Amerikaanse president. Veel Britten willen niet dat hij in juli op staatsbezoek komt naar Groot-Brittannië. Ze vinden dat premier May afstand moet nemen van Trump vanwege zijn omstreden inreisverbod. Er werd over het bezoek ook gedebatteerd in het Lagerhuis, maar de regering heeft al aangegeven dat het staatsbezoek toch doorgaat ondanks de protesten en het debat. In Australië is een vliegtuigje neergestort op een winkelcentrum van een klein vliegveld vlakbij de stad Melbourne. Alle vijf inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De winkels waren op het moment van het ongeluk nog gesloten. Er waren ongeveer twintig personeelsleden aanwezig, maar niemand van hen raakte gewond. Zanger Jan Smit sluit zich aan bij De Toppers. De zanger uit Volendam gaat vanaf mei regelmatig optreden met René Vroger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom. De Toppers staan sinds 2005 enkele keren per jaar in de Amsterdam Arena. De eerste concerten met Jan Smit zijn gepland op 26 en 27 mei. Het weer de dag begint bewolkt met af en toe motregen. In de loop van de ochtend wordt het droog met kans op wat zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Vanavond gaat het regenen en neemt de wind aan zee toe naar hard.